Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De griffier, dat is de hoogste ambtenaar van de Tweede Kamer... en een groot deel van het management, stappen op. Je ziet ze niet in beeld bij debatten... maar ze zijn belangrijk voor het reilen en zeilen in de Kamer. ze zijn het niet eens met de manier waarop het onderzoek... naar oud-Kamervoorzitter Ariep gaat. Er is geklaagd over hoe ze haar werk deed toen zij voorzitter was. Ze zou zich grensoverschrijdend hebben gedragen. Ariep zelf is woest over dat onderzoek. Het kabinet trekt nog eens 110 miljoen euro uit om Oekraïne te helpen. Verslaggever Ewout Kiewit vertelt waar het geld naartoe gaat. Het is vooral bedoeld om de leefbaarheid te verbeteren in Oekraïne. Zeker nu die winter eraan komt. Want we hebben het afgelopen weken gezien. Er eh, is veel kapot geschoten als het gaat om elektriciteitsmasten, energievoorziening. Dus dat moet nu met spoed hersteld worden. Het Oekraïense leger is intussen aangekomen in de stad Gerson. Daar vieren mensen feest. In Oslo in Noorwegen hebben twee klimaatactivisten zich geprobeerd vast te lijmen aan het beroemde schilderij De Schreeuw van Edvard Munch. Museumpersoneel kon op tijd ingrijpen. Er kwam alleen lijm terecht op het glas voor het kunstwerk. De actievoerders zijn opgepakt. Ze komen uit Finland, Denemarken en Duitsland. En ze horen bij een actiegroep die zich verzet tegen het winnen van olie. Rustig op de bank zitten is er in grote delen van het land niet bij vanavond. Want er gaat gegarandeerd aangebeld worden zo rond etenstijd. En dan hoor je dit. Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Martinus aan. Mooi gezongen, meisjes. Ja, nog wat tips. Als je een lampje aanzet, dan weten kinderen dat je thuis bent. En, zegt een kinderpsycholoog, luister aandachtig en kijk ook even naar de lampionnen die kinderen hebben gemaakt. Zo geef je ze het gevoel dat ze gezien worden. En een mandarijn in plaats van snoep is natuurlijk helemaal prima. Het weer nog. Het koelt vanavond en vannacht flink af. In het binnenland is er kans op vorst aan de grond. Morgen schijnt de zon flink. Dan is het wel 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits geeft de gebruikelijke drukte voor de vrijdagmiddag in onze regio. Wel twee bijzonderheden te melden. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Hoek en Hoogmade. Een half uur op onthoud en een vrij lange file dus hier van bijna 15 kilometer. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Trottenpolderplein en Beverwijk Oost.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 Inclusief de belangrijkste medewerker van Kamervoorzitter Bergkamp, griffier Simone Roos. Aanleiding is het aangekondigde onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ariep. Bij een hek bij een vaccinbedrijf in Beeldhoven zijn informatie over vaccins en wetenschappelijk werk gestolen. De data worden aangeboden op het dark web. Het bedrijf ontwikkelt vaccins tegen onder andere het poliovirus en blaaskanker. In de Oekraïnse stad Gerson zijn groepen mensen de straat op gegaan om de herovering van de stad door het Oekraïense leger te vieren. De stad werd sinds begin maart bezet door Rusland.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 Left foot, let's stomp. Cha cha now, y'all. Now it's time to get funky. To the right now. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time. Right foot, two stumps. Left foot two stumps.